Ex Dat heeft de Duitse minister van Volksgezondheid Baar bevestigd. De ergste is volgens hem achter de rug. Na analyse hebben we een redelijke aanleiding tot hoop, zei hij. Toch zijn de problemen nog niet voorbij. Baar verwacht nieuwe besmettingen en sterfgevallen, maar zegt dat de snelheid waarmee de bacterie zich verspreidt aanzienlijk is afgenomen. De EHEC-epidemie heeft tot nu toe aan 24 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen in Duitsland. Bijna 500 mensen zijn ziek geworden. In het Limburgse dorp Merselo woedt een grote brand in een varkensstal. Er stonden 5000 varkens in de de brandweer heeft ongeveer 100 dieren kunnen redden. De meeste andere varkens zijn in de stal gestikt door de rook. maar de brandweermersel komt veel rook vrij. Volgens de brandweer gaat het nog enkele uren duren voor de bos geblust, omdat ook het dak van de 100 meter lange stal in brand staat. Het gouden windei voor het product met de meest misleidende marketing is dit jaar voor Blue Band Goede Start Witbrood. Fabrikant Unilever heeft zeven jaar lang beweerd dat het witbrood dezelfde voedingswaarde heeft als volkoren brood en goed is voor kinderen, maar volgens consumentenorganisatie Foodwatch is dat onjuist. Tweede werd Nestlé met het fruitflesje en derde Crystal Clear Shine Cranberry Vierbloesem van Heineken. Het Voor in Nederlandse taal wordt hier eh, geschreven door Arno Gunberg. Dat is bekendgemaakt door de Volkskrant, een van de organisatoren van het dicté. De schrijver is bekend van boeken als Teerzade, Asielzoeker en Fantoompijn. Sinds vorig jaar heeft Gunberg een dagelijks column op de voorpagina van de Volkskrant. Hij is de opvolger van Tony Wieringa, die vorig jaar een dicté schreef voor de Vlaams voor Vlaamse en Nederlandse taalpuristen. 22e editie van het Groot Dicté der Nederlandse Taal wordt uitgezonden op 15 december. Het weer dan nog bewolkt, nog wat regen. Vanmiddag klaart het op. Het 16 graden aan zee en gaat tot 19 in het zuidoosten. De komende dagen wisselen bewolkt met een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. E. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Alkmaar en Beverwijk. Op de A28 Amersfoort-Hogeveen tussen de knooppunten Hattemelbroek en Lankhorst tot zover de verkeersinformatie.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 www.zfmzandvoort.nl Music. is bent Overdose of Christmas I'll give it up for Lent My friends are all so cynical They refuse to keep the faith So can we not enjoy the madness Cause we know we're gonna fade We were always just that close Wrist to wrist Toe to toe If we out just tonight The upside of a rose Say I come in, I reach out my finger? It feels like more than distance you were sleeping, not to feel me. Are you? When you have to fight yourself free Sail away across the sea Without crew or company Someday, somehow you've got GFM, Zon. Zandvoort. En zomerhit.